de Stubenitski met het NOS-journaal. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de Amsterdamse zedenzaak. Tegen hoofdverdachte Robert M. is 20 jaar cel en tbs geëist voor het misbruiken van tientallen zeer jonge kinderen. De zitting begint om half tien vanochtend en wordt live uitgezonden op Journaal 24. Robin Gibb is overleden. Samen met zijn broers Maurice en Barry vormde hij eind jaren 60 de Bee Gees... Ze werden wereldberoemd met hun hoge driestemmige zang en scoorden hits als Stayin' Alive en How Deep Is Your Love. Van de broers leeft nu alleen Barry nog. Robin Gibb leed aan kanker, hij is 62 jaar geworden. In Libanon zijn onlusten uitgebroken na de dood van twee leden van een groepering die de opstand in Syrië steunt. De twee, onder wie een Soenitische geestelijke, werden gisteren in het noorden van Libanon door militairen doodgeschoten toen ze niet stopten bij een controlepost. Bij rellen en gevechten in Beirut zijn vannacht volgens een Syrische krant drie doden en een aantal gewonden gevallen. Veel Soenieten in Libanon zeggen dat het Libanese leger een verlengstuk is van het regime in Syrië. De presidentsverkiezingen in Servië zijn verrassend gewonnen door de nationalist Tomislav Nikolic. Hij krijgt volgens de voorlopige uitslag iets meer stemmen dan zittend president Tadic. In zijn overwinningstoespraak zei Nikolic dat Servië niet zal afdwalen van het Europese pad. De nieuwe president is een nationalist die de band met Rusland wil versterken. Een shirt van de legendarische honkballer Babe Ruth is geveild voor 4,4 miljoen dollar. Volgens de koper en de verkoper is dat een record voor een sportitem. Ruth droeg het shirt in 1920 en het is het eerste shirt waarvan vaststaat dat het werd gedragen door de Yankees-speler. Het weer, eerst vrij zonnig, maar al gauw bewolking. En vanmiddag regen en kans op onweer. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Files in de Randstad staan onder meer op de A7 richting Amsterdam. Bij de de Wormen 3 kilometer. A8 naar Amsterdam 3 kilometer tussen de knooppunten Zaandam en Koenplein. A15 Nijmegen richting Rotterdam. Bij Tiel West 3 kilometer en verderop 3 kilometer bij Harningsveld Giesendam. A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond 2.